Zit van der Linde met het NOS-journaal. Reizigers naar het Verenigd Koninkrijk moeten zich bij binnenkomst laten testen op het coronavirus. Dat heeft premier Johnson gezegd tijdens een persconferentie. Reizigers moeten een PCR-test doen binnen twee dagen na aankomst... en in isolatie blijven tot de uitslag binnen is. De maatregel wordt uit voorzorg genomen om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan. In Engeland zijn twee gevallen van de nieuwe Omicron-coronavariant vastgesteld in de steden Nottingham en Chelmsford. Twee mensen zitten met hun huisgenoten in thuisisolatie. De twee zijn te linken aan reizen naar Zuid-Afrika. In Duitsland zijn volgens autoriteiten typische Omicron-mutaties gevonden bij een uit Zuid-Afrika teruggekeerde reiziger. De GGD's in Nederland willen dat iedereen die sinds maandag teruggekomen is uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. Dat zijn zo'n 5000 reizigers. De Oostenrijkse politie heeft de afgelopen dagen 15 mensen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. De groep zou meer dan 700 migranten het land in hebben gesmokkeld. Syriërs, Libanezen en Egyptenaren werden met 12 tot 15 tegelijk in een busje gestopt waar de banken uitgesloopt waren en vanaf de Servisch-Hongaarse grens naar Oostenrijk gebracht. De organisatie verdiende zo'n 2,5 miljoen euro aan de reizen. De verdachten komen uit Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Het kabinet heeft vanmiddag excuses aangeboden aan transgenders en interseksuelen. Aanleiding is de oude transgenderwet. Tot 2014 moesten mensen die in hun paspoort en het geboorteregister hun geslacht wilden veranderen... zich eerst laten steriliseren en een geslachtsverandering ondergaan. Het demissionaire kabinet erkent dat de wet veel leed heeft veroorzaakt. Slachtoffers krijgen een schadevergoeding van 5000 euro. Het weer nog. Lokaal valt er regen. Morgen ook buien vanaf de Noordzee over het land. Sommige buien hebben een winters karakter, waardoor lokaal soms glad weer kan worden.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 Love how you are moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth tobacco, where we popping it like dynamite of the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. fish, roll fish out from the dance floor to the bedroom, sweet we lap. Give me a little more, but the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bump is drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh. up in non-stop, yo. baby. Now let's cruise on into this better than ever street. are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting. Waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon sun am gonna sing your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together ZFM to celebrate Chemistry was crazy from the get go.